van der Linde met het NOS-journaal. De Braziliaanse federale politie heeft oud-president Bolsonaro gearresteerd. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. In september werd hij tot 27 jaar cel veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. Zijn advocaten gingen daartegen in hoger beroep. Die zaak loopt nog. Bolsonaro was van 2019 tot 2022 president van Brazilië. Hij wilde een tweede termijn, maar verloor de verkiezingen toen van de huidige president Lula. Bolsonaro stond ruim 100 dagen onder huisarrest en moest een enkelband dragen. Bij een school in Nigeria zijn veel meer kinderen ontvoerd dan eerder werd gedacht. Het blijkt om meer dan 300 kinderen en 12 leraren te gaan. Ze werden in de nacht van donderdag op vrijdag meegenomen uit de katholieke kostschool. Ontvoeringen komen in Nigeria vaker voor, vaak door bendes die los geld willen. In de haven van Los Angeles is brand uitgebroken op een vrachtschip. De burgemeester heeft inwoners van buurten rond de haven opgeroepen binnen te blijven en ramen dicht te houden. Het containerschip heeft onder meer gevaarlijke stoffen aan boord. Welke stoffen dat zijn is niet bekend. De 23 bemanningsleden hebben het schip veilig verlaten. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur in de haven van Los Angeles... die een van de drukste is in Noord-Amerika. In Winterswijk is al geschaatst op natuurijs. Even na 8 uur vanochtend opende de baan van de ijsvereniging. Vannacht zijn steeds kleine beetjes water gesproeid om het ijs te laten bevriezen. En vanochtend lag er 5 mm ijs. Het weer geregeld zon, vooral in het oosten. Het wordt 3 tot 6 graden, maar door de zuidenwind voelt het kouder aan. Vanavond meer bewolking en in de nacht in het westen kans, wat, kans op wat natte sneeuw. Morgen overdag regen en in het oosten en noordoosten kans op sneeuw. Dan is het 2 tot 5 graden bij opnieuw een koude wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Knap het Watergraafsmeer een file van 3 kilometer en de vertraging is 10 minuten.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 malicious, just lovely and delicious. got a deal you won't know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Hey. Music makes motion moves like a maze. Hey.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 ZFM. ZFM. laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.